die nu nog in overvolle kampen op de Griekse eilanden zitten. Ongeveer 106.000 bedrijven hebben tot nu toe aangeklopt bij het UWV... voor een tegemoetkoming in de loonkosten... Ze hebben allemaal last van flinke omzetdaling door de coronacrisis. Naar schatting is inmiddels al meer dan anderhalf miljard uitgekeerd aan werkgevers. Bedrijven die een beroep doen op de noodregeling kunnen tot 90% van de loonkosten vergoed krijgen. Een derde van de kankerpatiënten heeft last van het, de coronacrisis. Dat blijkt uit een peiling van kankerpatiëntenorganisaties. Meestal gaat het om uitgestelde consulten, maar bij een aantal patiënten is ook de behandeling uitgesteld. Dat gebeurde om het risico van een coronabesmetting te verkleinen. Uit de peiling blijkt dat de helft van de patiënten zich zorgen maakt over het uitstel. Het is nog onduidelijk of dat gevolgen heeft voor de gezondheid van de patiënten op de lange termijn. Coronapatiënten op de intensive care is opnieuw gedaald naar 1008. Dat zijn er 42 minder dan gisteren, blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Als de dalende trend zich voortzet, is de verwachting dat er over twee weken rond de 500 coronapatiënten op de IC's liggen. Er zijn 137 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. Dat zijn meer nieuwe patiënten dan gisteren, toen waren het er 124. Het dodental is volgens het RIVM gestegen met 123. Gisteren werden er 138 doden gemeld. Ook volgend jaar wil Rotterdam het Eurovisie Songfestival organiseren. De gemeenteraad keurde een plan goed om bijna 7 miljoen euro in de organisatie te steken. Het geld is onder meer voor alternatieve scenario's voor als het coronavirus dan nog niet onder controle is. Het weer vanavond en vannacht trekken sluierwolken over het land en koelt het af tot een graad of 8. Morgen volop zon, het wordt 16 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat nog file op de A10 bij Amsterdam... aan de noordkant van de stad richting Zaanstad...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 Yeah. Then she ball out, hola. She grab on me thing like hola, and then I give shit the thing like hola. I mash up the place and you know you whining good. She ball out, hola. Just give me some time now, hola.